In die stad ging het gisteren flink mis, er werd veel vernield en winkels werden geplunderd. Ook een Primera. Eigenaresse Maaike kan niet geloven wat er is gebeurd. Het is gewoon terreur. Dit, dit kan niet. Het moet stoppen. Alsjeblieft voor alle andere ondernemers die hier nog van verschoond zijn. Ik hoop dat het jullie niet overkomt en dat niemand dit ooit nog durft te doen. Ze denkt dat de schade aan haar winkel in de tonnen kan lopen. In de bos zijn 52 railschoppers aangehouden. 50 daarvan zitten nu nog vast. PSV-trainer Roger Schmid zal vanavond niet op de bank zitten als zijn team tegen FCM speelt. Hij is geschorst omdat hij kritiek had op scheidsrechter Bas Nijhuis. Een PSV-speler was in een eerdere wedstrijd geblesseerd geraakt en volgens Schmid was dat de schuld van Nijhuis. I'm 100% sure of that and so I don't have to take to talk with this referee again never in my life. Hij zei ook nog dat Nijhuis expres in het nadeel van PSV vloot. KNVB is dus niet blij met die uitspraken. Twee Belgische jongetjes hebben tijdens het buitenspelen een schat gevonden dachten ze. De twee konden hun ogen niet geloven toen ze tien kettingen, twee horloges, ringen en armbanden zagen liggen. Maar eenmaal thuis kwamen ze erachter dat op een armbandje een naam stond. De juwelen bleken vier jaar geleden gestolen te zijn en zijn nu teruggebracht naar de eigenaar. En je ziet ze de komende tijd steeds vaker. Corona-testbussen van de GGD. In zo'n bus kun je zonder afspraak je laten testen. Dat is handig, maar niet iedereen is blij. Bij dit winkelcentrum in Amsterdam-Noord staat sinds deze week zo'n busje. En deze sleutelmaker en pasfotograaf is bang dat, er door de testbus minder, dat het door de testbus minder veilig wordt. Dat je dan toch even het winkelcentrum ingaat. Toch eventjes je boodschapjes meepakt eh, eh, je gaat de supermarkt in, regelt af, eh, mondkapje op je kin. ondertussen ja, zou je toch het virus naar binnen kunnen brengen. De winkels in het winkelcentrum hebben de gemeente nu gevraagd of het busje van de GGD niet ergens anders kan gaan staan. Krijgen het weer nog. Soms zon, maar ook wolken. Kan ook wat regen uitvallen. Het wordt vanmiddag een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... dicht bij de Koentunnel vanwege een spoedreparatie. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk, er is veel schade in de tunnel. Volgens Rijkswaterstaat blijft de tunnel zeker tot morgenochtend 5 uur dicht. Verkeer kan tot die tijd omrijden via de A10, de ring Amsterdam-Zuid en de Zeeburgertunnel.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 What a waste this baby steps into my Till I get to sorry, I get hysterical, love is just chemicals, give us something to stop me. desperately pondered. Spend my nights awake and you uit de pas. Ik zal de dood bewaren Gotta get that.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 De rellen die na invoering van de avondklok begonnen... zijn volgens minister Grapperhaus geen reden om die maatregel terug te draaien. We gaan niet capituleren voor een paar idioten, zei hij. Volgens hem treden politie en marechaussee keihard op tegen de relschoppers. In Apeldoorn zijn de eerste zelfstandig wonende 90-plussers gevaccineerd. In Nederland zijn zo'n 90.000 thuiswonende 90-plussers. Ongeveer de helft daarvan gaat naar een GGD-locatie. De andere helft wordt ingeënt door de huisarts. Willem II heeft trainer Adrie Koster per direct ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.